Mark Visser met het NOS-journaal. Bij Rouen in Noordwest-Frankrijk heeft de politie een eind gemaakt aan een korte gijzeling. In een kerk bedreigden twee mannen met steekwapens een priester, twee zusters en een onbekend aantal gelovigen. Na korte tijd viel de politie binnen en schoot de overvallers dood. Volgens Franse media is ook de priester omgekomen. Over de achtergrond van de gijzeling bij Rouen is nog niets bekend. De Franse politie heeft nog eens twee verdachten opgepakt voor de aanslag in Nice. Twee werden gisteren aangehouden omdat hun foto's zijn gevonden op de telefoon van aanslagpleger Boulel. Die reed sinds eh, die week, twee weken geleden met een vrachtwagen door de menigte. 84 mensen kwamen om en de dader werd doodgeschoten. Totaal aantal verdachten dat is opgepakt voor de aanslag in Nice staat nu op zeven. In Napels is een meisje van 15 verkracht door een groep van 11 jongens. Een van de daders zou de kleinzoon zijn van een maffiabaas van de Camorra. Het meisje zou in eerste instantie vrijwillig seks hebben gehad met een van de daders op wie ze verliefd was. Ze werd bij gefilmd door iemand anders uit de groep. De jongens dreigden vervolgens de beelden online te zetten. Ze werden erbij gedwongen tot seks met de andere jongens uit de groep. Dat zou zeker drie keer zijn gebeurd. De elf jongens van 14 tot 17 jaar oud zitten nog vast. De schoonmoeder van Formule 1-baas Bernie Ecclestone is ontvoerd. Volgens Braziliaanse media verdween de 67-jarige vrouw afgelopen vrijdagnacht in Sao Paulo. Haar ontvoerders namen kort daarna contact op met haar familie. Ze eisen een bedrag van 33 miljoen euro aan losgeld. Het weer, veel zon aan de kust, wolkenvelden en later is daar kans op een bui. Het wordt 21 tot 24 graden. Morgen eerst zon, later buien en ook de rest van de week buien en ongeveer 21 graden. Dit was het ZFM Verkeersupdate.